China wil de inflatie terugdringen om sociale onrust te voorkomen. Premier Wen Jiabao zei bij de opening van het Nationale Volkscongres... dat de inflatie moet dalen van meer dan 5% nu tot minder dan 4%. Hij erkende dat veel Chinezen ontevreden zijn doordat het leven snel duurder wordt... Over de protesten in Arabische landen zei hij niets, maar uit zijn toespraak bleek wel dat hij beducht is voor sociale onrust. Het ministerie van Defensie is verbaasd over het bericht dat Nederland zich volgens Libië schuldig heeft gemaakt aan spionage. Wij weten niets van een Libische aanklacht, zegt een woordvoerder. Gisteren meldde de Libische staatstelevisie dat de Nederlandse marinehelikopter in Sirte spionnen wilde afzetten of ophalen. Defensie benadrukt dat het een consulaire evacuatieoperatie was. Een groot deel van Nederland viert vanaf vandaag carnaval. De aftrap is per stad verschillend. Het feest barst los zodra de lokale prins carnaval de sleutel van de stad heeft gekregen. Traditioneel trekken optochten met praalwagens altijd veel publiek. Een van de grootste trekpleisters is Den Bosch, dat met carnaval is omgedoopt tot Oeteldonk. De stad wil in 2014 worden toegevoegd aan de lijst met immaterieel werelderfgoed van UNESCO. Op die lijst werd vorig jaar het carnaval in Aalst in Vlaanderen toegevoegd. Het carnaval in Oeteldonk wil dat ook. Het bestaat al sinds 1882. In 2014 wordt een jubileum gevierd. Dan bestaat het 132 jaar. 11 keer 11 plus 11. Rutger Hauer speelt een belangrijke rol in de nieuwe 3D-verfilming van de horrorklassieker Dracula. Hauer speelt de vampierenjager Abraham van Helsing. De opnames van de film beginnen later dit jaar in Budapest onder leiding van de Italiaanse regisseur Dario Argento. De 67-jarige Rutger Hauer begint deze maand aan de opnames van de Heineken-ontvoering. Hij speelt daarin de rol van biermagnaat Freddy Heineken. Die film komt dit najaar in de bioscopen. Het weer, het is overwegend bewolkt, in het zuiden kans op mist.